ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is dag 3 van de verkenning voor een nieuw kabinet. En dat de VVD niet in een kabinet wil met GroenLinks-PVDA, daar is niks aan veranderd. Dat bleek net toen de leiders van beide partijen aanschoven bij verkenner Wouter Koolmees. Mevrouw Jessel, goedemiddag. Heeft u een beetje zin in? Natuurlijk. Lekkere koffie heb ik altijd. Ja, gaat u vijf minuutjes koffie doen uit beleefdheid en dan weer naar buiten? Daar komt het voor mij wel op neer. Ik weet niet hoe lang de heren nodig hebben. Al dus van de VVD. En ook Klaver van de GroenLinks-PVDA had op zich best zin in dit gesprek. Ik heb er altijd zin in. Ook in dit gesprek? Ik, ik denk dat we zijn uitgenodigd door de verkenner. Omdat hij toch wil zien of er eh, beweging zit in de blokkades bij de VVD. Ik, ik ben benieuwd. Ik ga het gesprek aan. Eerder vanmiddag waren Eertmans van JA21 en Jitte van D66 al bij Wouter Koolmees op de koffie. Zij vonden het allebei ook een goed gesprek en sluiten samenwerking niet uit. Ook al liggen die partijen inhoudelijk ook ver uit elkaar. Een bewoonster van een GGZ-instelling in Heerlen moet 18 jaar de cel in... voor het vermoorden van een medewerkster van die instelling. De rechter vindt het bewezen dat de bewoonster haar voormalig begeleidster... doelbewust doodstak. Het OM had een lagere straf van 12 jaar geëist... omdat de dader ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Op het Van Starkenborg-kanaal bij Groningen... is vanochtend een binnenvaartschip tegen een brug aangevaren. De constructie van die brug is zwaar beschadigd... en daarom mag er zeker tot en met maandag geen verkeer overheen. Bij die aanvaring raakte trouwens niemand gewond. En in Zwolle geldt met de jaarwisseling een vuurwerkverbod. Wel organiseert die gemeente daar een vuurwerkshow. Nou, een goed alternatief zou je denken. Alleen over de locatie lijkt niet heel goed te zijn nagedacht. Die is namelijk in een groot park, vlak naast een kinderboerderij. Niet oké, zegt de beheerder. We hebben altijd geiten, schapen, kippen, pauwen, varkens. En elk dier eh, die heeft eigenlijk zijn eigen reactie. Dus je moet ook per diersoort kijken van ja, wat is nu helpend hè, als, als er zo'n eh, stressvolle omgeving eh, is. Professioneel vuurwerk is nog iets anders dan consumentenvuurwerk. Dus eh, ja, we verwachten wel eh, dat het behoorlijk impact zal hebben. Ja, maar beheerder Miranda, die hoorde, is met Oud en Nieuw zoals ieder jaar aanwezig op de kinderboerderij om de dieren gerust te stellen. Heb ik het weer voor je. Vanavond is het helder, vannacht is er kans op mist. Morgen begint grijs, maar in de middag is er meer zon. Het wordt 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Tot het einde van de nacht. Heb je weer eens te ver gezocht. Terwijl het voor je voeten lag. van ver gekomen. Je hebt het ver gebracht. Dus als het even tegen zit, bedenk dan wie het laatste sterk verlangen.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 Het Openbaar Ministerie eist een straf van 11 jaar en tbs met dwangverpleging voor de Vlaardingse pleegouders. Ze worden verdacht van zware mishandeling en vrijheidsberoving van het zogenoemde pleegmeisje... en de mishandeling van drie andere kinderen. De Partij voor de Dieren houdt in de Eerste Kamer nog maar één zetel over. Door een conflict zijn twee senatoren vertrokken. De partij is verdeeld over de nieuwe koers van de partij... die dierenleed niet meer als enige speerpunt heeft. De nationale ombudsman gaat de gevolgen onderzoeken van het wisselende overheidsbeleid voor boeren. Ombudsman van Zutphen wil bekijken of de overheid de afgelopen tien jaar betrouwbaar heeft gehandeld tegenover de boeren...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 I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Know to carry big things if you know what I mean. If it's status, ain't hood, ain't hood. I ain't checking for Better be street if you're looking at me. I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Gotta know to get dough and better be street. I like them boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight. I'll be in the dickies in my zone tonight. Zone tonight that might change my life. Change my life. Every time you look at me, my girls be like, girls be like that one may be the one tonight. is an army.